Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Ruim 50 zorgbedrijven hebben een brief geschreven aan de gemeente... omdat ze zich grote zorgen maken naar aanleiding van het dreigende massa-ontslag... bij TSN Thuiszorg. De zorgbedrijven schrijven dat een aantal gemeenten hard op weg is... het professionele aanbod van huishoudelijke hulp aan zieken of ouderen... volledig om zeep te helpen. Terwijl daar steeds meer behoefte aan is, schrijven ze. Er is een gapend gat tussen de cao-contracten van de thuishulpen... en de tarieven die nu worden geboden, zeggen ze. De Verenigde Staten voeren de strijd tegen IS in Irak en Syrië op. Ze sturen meer speciale eenheden. Dat heeft minister Carter van Defensie gezegd. Die elite-eenheden gaan Iraakse militairen en Koerdische strijders helpen bij gevechten tegen IS. Verder moeten ze ook inlichtingen verzamelen, gijzelaars bevrijden en invallen doen. Carter kondigde verder aanvallen aan op de infrastructuur van IS. En hij zei dat de bronnen van inkomsten van de extremisten, vooral die uit de verkoop van olie, zullen worden aangepakt. De Amerikaanse troepenmacht in Irak bestaat in totaal uit 3500 militairen. Minister Bussemaker wil dat onderzocht wordt hoe, vroeg, hoe vroegere bestuurders van het ROC Leiden persoonlijk verwijtbaar hebben gehandeld. Een onderzoekscommissie vindt dat er genoeg aanleiding is om te kijken of ze aansprakelijk kunnen worden gesteld. De commissie vindt dat het bestuur onverantwoorde risico's heeft genomen met de bouw van twee dure schoolgebouwen. Het ROC Leiden dreigde deze zomer failliet te gaan en werd met geld van het ministerie gered. En Nederlandse sporters die medailles zijn misgelopen door dopinggebruik van anderen moeten alsnog een medaille krijgen, vindt de Tweede Kamer. Het kabinet moet gaan bekijken hoe dat kan worden geregeld voor deelnemers aan grote evenementen zoals Olympische Spelen en WK's.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 There's a whole lot of talk around town About the way you can yourself yourself. You jiving everybody in town, but baby, I know what you're putting down. Everybody's trying to dig you, baby. Everybody but me. what you're putting down. You went out last night to a dinner, a show, and a dance. ZFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb nog een uur met heerlijke eh, jazznummers voor u. Vooral eh, uh, bekenden uit, eh, uit de verzameling. En de volgende die ik ga draaien is Charlie Parker. Ik heb een verzamelalbum. Dat heet Charlie Parker 1940-1948. Een studio chronicle. Hij speelde in het begin van zijn carrière bij een orkest... Van, dat heet J. McShane en His Orchestra... En dat wordt natuurlijk geleid door Jay McShane. En eh, naast nummers van dit, eh, van dit orkest staan op het verzamelalbum nog vele andere nummers. En die een eh, goed beeld geven van eigenlijk hoe de jonge Charlie Parker uitgroeit tot een van de belangrijkste figuren in de jazz. Naast iemand als Louis Armstrong. U gaat luisteren naar twee nummers van dit album uit zijn, zijn vroege periode. Dat heet Oh Lady Be Good en Lonely Boy Blues. Beide opgenomen in, ehm, in 1941. Thank you. shore. Please be like other people and get along like lovers should. But you're too much like the devil. Charlie Parker uit het begin van zijn carrière. Ik ga verder met een nummer van een verzamelalbum van de Hot Records Society. Een platenlabel uit de jaren 30, 40 in New York. Die vele bands die destijds in New York optraden um, live heeft opgenomen. En een van die bands is de Briggs Flegel Orchestra. En ehm, iemand die daar ook op speelde, die ook eh, redelijk bekend is uit die tijd, is Pee Wee Irwin. U gaat luisteren naar A Slide Case of the Shakes... Fliegel Orchestra. aan die oude nummers voor een eh, presentator is dat ze niet zo lang duren. Dus dat je vele van dat soort nummers kan draaien. En ook snel weer andere eh, artiesten kan, eh, kan presenteren. We gaan nog een keer terug naar Ella Fitzgerald...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 No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I always, always keep the memory of the way you hold your knife we danced till three. Well, you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boys. away from me. No, they, can't, take that away from me. Will you repeat that again, dearie, please? No, they can't, take, take that away from me. Ja, wat een geweldige stemmen. Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Iemand anders met een geweldige stem is Nina Simone. Van haar album uit 1962, Nina Simone sings Ellington... It Don't Mean a Thing. Nina Simone met It Don't Mean a Thing. Een andere zangeres met een fantastische stem is Etta James. Van haar album The Chessbox ga ik een eh, nummer draaien. Dat heet Don't Cry Baby. En daarna ga ik een, album, een eh, ander album nemen. En dat heet Tell Mama. En daar ga ik een eh, nummer draaien... wat in een aantal top 10 lijstjes voorkomt... van de beste nummers van Etta James. En dat heet I Rather Go Blind... Dry your eyes and let's be sweethearts again. And oh, cause you know, you know I didn't mean to ever treat you so mean. Come on, come on, sweetheart, and let's try it over watch you leave me, babe. Etta James gaan we weer een hele andere kant op, naar Joe Henderson. Een van zijn beste albums is het eh, album Inner Urge uit 1964. Hij wordt daarin eh, vergezeld door een aantal grote namen wederom. McCoy Tyner op uh, piano, Elvin Jones op ehm, bas, was het geloof ik. En ehm, Bob Crenshaw. Eh, u gaat luisteren naar het nummer Inner Urge, het gelijknamige nummer eh, van het album van Joe Henderson. geluisterd naar Inner Urge van Joe Henderson op uh, tenorsax. En hij wordt natuurlijk vergezeld van McCoy Tyner op piano... van Bob Crenshaw op bas en Elvin Jones op drums. Dit nummer duurt eh, maar liefst 12 minuten en dat is een beetje te lang voor deze uitzending. En daarom gaan we verder met een eh, nummer van Art Pepper. En dat is van hetzelfde album als ik eerder gedraaid heb... En dat album is Intensity. En ik ga het nummer draaien. Dat heet Too Close for Comfort van Art Pepper. Too Close for Comfort. Ik ga nog een nummer draaien van een album wat ik eerder al gedraaid heb. Het eh, geweldige album van Carl Allen en Rodney Whittaker. Eh, het album heet Get Ready. En ik ga het nummer draaien dat heet Lachias Walk. Een, eh, een tribute to de naar de vrouw van Carl Allen. Lachias Walk van Carl Allen en Rodney Whittaker. Rodney Whitaker met La Walk. Ik ben alweer toegekomen aan de laatste twee nummers van vandaag. En ik dacht zo met december voor de, voor de boeg... Um, ik moet het perfecte jazzalbum vinden voor de feestdagen. En dat had ik thuis liggen, want dat heb ik een aantal jaren geleden... ben ik dat tegengekomen. En dat is namelijk Ella Fitzgerald met het Cole Porter Songbook... Op dit album ehm, zijn, bestaan er twee cd's. Uh, zingt ze alle nummers geschreven door Cole Porter. En dat zijn er nogal wat en het zijn geweldige nummers. U gaat luisteren naar I Love Paris en I've Got You Under My Skin. Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray skies.